Jelle met het NOS-journaal. regenval zijn in Zuid-Italië elf wandelaars omgekomen. Volgens Italiaanse media raakte een Nederlander gewond. Ze liep in een bergkloof toen door de regen de rivier plotseling overstroomde. De slachtoffers zouden vier mannen en vier vrouwen zijn. Twaalf anderen, onder wie een tienjarige jongen, zijn in veiligheid gebracht. Er worden nog twee wandelaars vermist. Koning Mohammed van Marokko heeft in een televisietoespraak geen duidelijkheid gegeven over de herinvoering van de dienstplicht. Gisteren meldden Marokkaanse media dat de regering en het parlement akkoord zijn, maar dat de koning de wet nog moet goedkeuren. Verwacht werd dat hij in de toespraak hierop zou ingaan, maar hij zei alleen dat Marokkanen nationalistischer moeten gaan denken. Het is nog niet duidelijk of de dienstplicht ook zou gelden voor Marokkanen die ook een andere nationaliteit bezitten. Maarten van der Weijden heeft ruim 2,5 miljoen euro opgehaald... met zijn Elfsteden zwemtocht door Friesland. Het geld is bestemd voor kankeronderzoek. Vanmiddag strandde Van der Weijden na 55 uur zwemmen... omdat hij ziek was geworden. Hij had 163 van de 200 kilometer afgelegd. Maarten van der Weijden is vanavond in Leeuwarden gehuldigd. Zangeres Rihanna heeft premier Rutte en minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd 100 miljoen dollar te doneren voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze deed dat op Twitter. De zangeres uit Barbados wil dat Nederland 100 miljoen dollar geeft aan de Global Partnership for Education, een organisatie waarvoor ze ambassadeur is. De popster besluit haar bericht met de Nederlandse tekst Dank je. De tweet kreeg in een uur al 6000 likes en is 1200 keer geretweet. Premier Rutte en minister Kaag hebben nog niet gereageerd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het vannacht droog. De minima liggen tussen de 13 en 17 graden. Overdag is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er kan lokaal een bui vallen en het wordt 23 graden aan de kust... tot 26 graden landinwaarts. Woensdag wordt het nog iets warmer.